Goedemorgen, ik ben Rijn Halfheid en dit is het nieuws van NOS op 3. Er wordt langzaam meer duidelijk over de raketinslag in Polen. Daarbij kwamen gisteren twee mensen om het leven. Het lijkt er nu op dat Oekraïne de raket afvuurde om een raket uit Rusland tegen te houden. Je hoort onze correspondent. De Oekraïnse strijdkrachten beschikken ook over bijvoorbeeld ehm, afweersystemen... die gebruik maken van Sovjet-raketten, van Russische raketten dus. Dus we weten het simpelweg gewoon nog niet. Rusland zegt dat ze helemaal niks met de raketinslag te maken hebben. Premier Rutte zegt dat moet worden onderzocht wat er precies is gebeurd. Dus zorg dat je alle feiten op tafel krijgt en er wordt op dit moment vreselijk hard aan gewerkt. Tegelijkertijd is één ding volstrekt helder. Zonder deze verschrikkelijke Russische agressie tegen Oekraïne, de inval in februari, tot en met gisteren aan toe. Eh, zou die agressie er niet zijn, dan zouden natuurlijk dit soort dingen ook niet gebeuren. Later vandaag is er een spoedmeeting met alle NAVO-landen. Zij overleggen over hoe het nu verder moet. Een opvallend moment bij de talkshow van Eva Jinek gisteravond. Ze sprak met zanger Alain Clark... totdat twee mensen uit het publiek opstonden en naar voren liepen. ik dacht, ik blijf hier gewoon even wachten. Ik Mijn naam is Tempest. Mijn naam is Jeffy. Wij zijn hier voor Qatar. van vanavond. En... Vandaag komen we op voor Qatar. Laten we allemaal opstaan. Laat je horen van Qatar. Qatar, Qatar, Qatar, Qatar. Aandacht voor de misstanden bij het WK in Qatar dus. Jinek zegt de oproep van de actievoerders wel te begrijpen. Ik begrijp jullie gevoel. Ik wil niet doen alsof het niet belangrijk is. En ik kan het nu niet oplossen. Als jullie even gaan zitten, dan praten we er straks over verder. Dan maak ik dit gesprek eh, met hun op. Maar ik denk dat iedereen eh, begrijpt heel goed hoe jullie zich voelen. Oké, dankjewel. Helemaal goed. Het is trouwens de derde keer in korte tijd dat de show van Jinek ietsjes anders liep dan gepland. Eerder plakte een klimaatactivist zich vast aan de tafel... en een paar dagen later liepen oranje supporters boos weg toen het over het WK in Qatar ging. En hij is de lucht in. 3, 2, 1. Boosters in ignition. And liftoff of Artemis 1. We rise together, back to the moon and beyond was niet de eerste, ook niet de tweede, maar de derde poging om een raket naar de maan te lanceren. En het is eindelijk gelukt. Er zit nu nog alleen een pop aan boord van de Artemis, de naam van de raket. Maar als het allemaal goed gaat is het uiteindelijk de bedoeling dat er weer mensen op de maan lopen. Dan nog het weer, een wisselend dagje, vanochtend nog wat buien, daarna een tijdje flink wat zon. Het wordt 12 of 13 graden. ZFM, verkeersupdate. verkeersupdate. Dit is Wijnand Zwaan van de ANWB. Op de A4 van Den Haag naar Amsterdam staat file tussen Roelofarensveen en knopen De Nieuwe Meer. 18 kilometer met daar ruim een half uur vertraging. Dat had te maken met een aanrijding op de A10 Zuid richting Amersfoort. Maar daar is de rijbaan weer vrij. A5 Hoofddorp richting Amsterdam tussen knooppunt Raasdorp en de aansluiting met de A10. 5 kilometer met een half uur oponthoud. A8 Zaanstad richting Amsterdam. Bij knooppunt Zaandam 3 kilometer met daar een half uur vertraging. A9 Alkmaar richting Amstelveen. Door een ongeluk bij Amstelveen Stadshart 10 kilometer file vanaf de afrit Haarlem-Zuid. De vertraging is opgelopen tot een uur.